en was populair bij het gewone volk. Hij leek voorbestemd voor een toppositie in de communistische partij... en de regering in Peking, maar vorig jaar november werd hij afgezet. Dat gebeurde nadat zijn vrouw betrokken was bij de moord op een Britse zakenman. Bo Xilai zou zijn macht hebben misbruikt om de moord te verdoezelen. Volgens China-kenners is het zeer uitzonderlijk dat zo'n hoge partij prominent voor de rechter moet komen. Er komt geen VN-onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval in Syrië. De VN-veiligheidsraad heeft over de kwestie een spoedzitting gehouden. En na afloop is meegedeeld dat de raad zeer bezorgd is en dat er duidelijkheid moet komen. Maar verder wil de raad niet gaan. Op dit moment zijn er VN-onderzoekers in Syrië om eerdere meldingen over aanvallen met chemicaliën te onderzoeken. Veel lidstaten wilden dat ze ook de melding van gisteren in Damascus zouden onderzoeken, maar volgens diplomaten zijn Rusland en China tegen. Oud-president Mubarak van Egypte wordt na zijn vrijlating onder huisarrest geplaatst. Dat meldt de staatstelevisie. Een rechtbank bepaalde gisteren dat Mubarak het begin van zijn proces in vrijheid mag afwachten. De vrijlating van Mubarak zou waarschijnlijk heftige reacties hebben opgeroepen. En op grond van de noodtoestand heeft het leger nu besloten hem huisarrest op te leggen. Tennister Maria Sharapova heeft afgezegd voor het US Open. Volgens de organisatie heeft ze te veel last van een schouderblessure. In het toernooi dat maandag begint was Sharapova als derde geplaatst. Op Wimbledon werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld. Dat het weer. Vannacht toenemende bewolking en langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen. Overdag in het noordoosten de meeste zon en het wordt 20 tot 25 graden.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 dan zal je aan het begin een plaat horen die op een of andere manier iets te maken heeft met de zomer. Nou, dit mocht overduidelijk zijn, The Boys of Summer... En had je de stem van Don Henley, The Boys of Summer van Don Henley. Dat heeft hij, ja, hij heeft het niet gepikt... maar hij heeft zich wel laten inspireren door een ander nummer. Namelijk eh, Love is a Battlefield van Pat Benatar. Want hoe kwam dat zo? Toen men, Pat Benatar en haar producer Neil Giraldo... bezig waren met de opname van dat Love is a Battlefield... toen liep toevallig, <laughs> of niet toevallig, in de studio ook Don Henley rond... En die hoorde dat ritme van Is A Battlefield. En die sprak Neil de Giraldo En die zei van, nou, wat een leuk nummer. Wat een leuk ritme vooral. Eh, zou ik dat ook mogen gebruiken? En eh, nou ja, dan moet je wel van... Eh, <laughs> van een heel grote komaf komen. Wil je dat weigeren? Neil Giraldo zei natuurlijk ja. Als de Don Henley zoiets vraagt. En Don Henley ging met dat ritme aan de gang. En zo kwam dan The Boys of Summer tot stand. Don Henley, drummer van de Eagles. Dit uur in de nacht ging het anders aandacht voor eh, de mensen die de afgelopen week ons zijn ontvallen. Maar we staan ook even stil bij iemand die al een eh, tijd geleden ons is ontvallen. En dat, eh, dat worden maar liefst twee mensen, Minnie Riperton en Gary Moore. Bij hun staan we even stil. Bij twee pop-iconen, zo mag je ze wel noemen. Verder aandacht voor eh, Ben Zabo, want dat was ook zo'n jongen die afgelopen weekend in de Lima-tent op Lowland stond. De man komt uit Mali en brengt muziek van zijn cultuur en mixt dat dan weer met eh, pop en reggae. Maar eerst even aandacht voor eh, dames, want dat kan je onderhand wel zeggen, R&B diva's die eerder gisteren in Paradiso op de planken stonden. Een hit van hen uit de jaren 80. Wie zijn ze? de Pointer Sisters. de stemmen van de gezusters Pointer... die eerder gisteren dus op het podium stonden van... Paradiso in Amsterdam. Een oude hit van hun. Dit zullen ze ongetwijfeld ook wel gezongen hebben. Should I Do It? En dit wordt het nummer Brand New Day van een band die afgelopen weekend op Lowland stond. Maar je gaat nu een hele aparte versie horen van maandagochtend. De day after zou ik maar zeggen. Want toen waren ze te gast bij Giel. En toen speelden ze hun allernieuwste single. Coda Line, de naam van de band. Is hometown? I think I've outgrown. I wanna travel the world, but I, I just can't do it alone. So I'm just waiting on fate to Dat is de titel van de nieuwe single van de uit Ierland, uit Dublin afkomstige band Coda Line. En de opname die hoorde, zoals ik al zei, die werd gemaakt afgelopen maandagochtend in het programma van Giel Brandu Day, dus van Coda Line. En Coda Line was uh, afgelopen weekend een van de vele acts op Lowlands. Maar ze stonden niet alleen op Lowlands, ze stonden afgelopen weekend ook in België op het podium op eh, Pukkelpop. En als je naar Lowlands bent geweest... dan heb je waarschijnlijk weinig kunnen zien van het eh, verslag... dat de VPRO deed op eh, Nederland 3 van Lowlands. Maar min of meer kan je dat... De, ja, je kan natuurlijk terugzien op uh, uitzendingen gemist... Maar er is ook nog een ander alternatief. Morgenavond, vrijdagavond vanaf 8 uur tot ongeveer middernacht... dan zendt de VRT op het derde net. Dat heet dan Op 12 een eh, uitgebreid verslag uit van drie dagen Pukkelpop. En als je drie dagen Pukkelpop ziet... dan zie je een heleboel artiesten voorbij komen... die ook op Lowlands zijn geweest. Dus dat morgenavond vanaf uh, eh, 8 tot ongeveer 12 uur... op het eh, Vlaamse Op 12. Overdag is dat ketnet, maar s'avonds heet het dan Op 12. En nou, om een of andere reden worden die programma's... in geen enkel Nederlands programmablad gepubliceerd. <laughs> Wat ik nog altijd heel merkwaardig vind. Wel van andere zenders die niemand kan ontvangen. Maar goed, laat ik het daar niet over hebben. Laat ik het bij de muziek houden, hoor. Want je had dus eh, Cordeline die afgelopen weekend op die twee festivals stond. Op Lowlands in de Lima Tent stond deze jongen afkomstig uit Mali. Zijn naam Ben Zabo. Ja, ja, ja. En toen ging er eventjes iets uh, mis in de, de organisatie. En dat ga ik even proberen te herstellen, dames en heren. En, nou, dan moet je te, eh, ik normaal zo terug... Nou, ik moet hem even opnieuw invoeren, want ik heb verkeerd op een knopje gedrukt. En je weet hoe dat werkt met eh, computers. Druk je verkeerd op een knopje, dan gaat het hele programma de mist in. Dus dat moet ik nu ook eh, weer eventjes eh, keurig gaan herstellen. Ik had dus een keurige aankondiging gemaakt van die eh, meneer meneer Benzabo... die dan zou verschijnen op... Lowlands. En dan moet hij nu maar wel verschijnen hier <laughs> in de nacht gelinkt anders. Nou, ik geloof dat ik hem hier te pakken heb. Ach, daar, is hij. Nou, laat ik hem nog even keurig opnieuw beginnen. Benza dus. the mad right wing fed up of being stuck in this endless ring. Knowledge is all, education's the key, your mind is your weapon. Lay down this message without any fear, teach generations. It's you and yourself, this fight is for real, got to set an example. Snap out of bad dream, wake up and hear sound of rebellion. Wake up! Blah! them, will there be any hope? Vulcan! Evil's got to resign, show your real strength and shut them all down. Oh, Don't forget what you heard, time to stand strong, let them hear your words. Rise up! Dethrone falls. kings, you got what it takes, you will fool their strength. Power, money, crime, hype, news, war, mind is controlled, you do what you're told. Future, freedom, honor, truth, peace, life, pride, behold, now everything's so different shape and same mode. Wake up! Wake up! Wake up! Or you gonna swing like a puppet on a string! Wake up! dat Menza die dus aanwezig was op eh, Lowlands afgelopen weekend. me go. You've gone too far from what I know. I lost my heart in the dark with you. Father, Father, why you let me go? Father, please don't let me go. Brother, brother, let me love you. Whisper all your deepest fears. You can trust me, and when it's over, we can begin. Finally, let's make amends. Try to save us. Don't try to don't let me go. You've gone too far from what I know. I lost my heart in the dark with you. Father, Father, why you let me go? Father, please don't. Let me love you. Let me love you. Let me love you. Let me love you. lost my heart in the dark with you. Father, Father, why let me go? Father, please. Father, please don't let me go. Father, Father, why let me go? Father, please. Father, please don't let me go. Father, Father, why let me go? dat is mooi. Dat is hele mooie muziek. En die eh, hoorde je van Laura Movella... die de afgelopen maanden ook op diverse popfestivals te vinden was. Father, father, de titel van het liedje... in de uitvoering die 22 maart jongsleden werd uitgevoerd... in het ochtendprogramma van Giel. Glenn Campbell, die heeft een paar jaar geleden een nieuw album gemaakt... Girl on the Canvas, maar er waren zoveel nummers opgenomen... dat er ruimte was voor een eh, tweede album. En dat is net verschenen. En op dat album staat het liedje Postcard from Paris... weather's fine. Today I saw some ruins of the Roman world's decline. And I climbed those Spanish stairs you've heard so much about. But Rome has lost its glory. I don't know what it's about. I wish you Campbell. Mm, nieuwe single voor hem, Postcard from Paris. Een paar jaar geleden al opgenomen dus. En dat staat op een cd, een LP onder de titel I See You There. En het liedje dat je hoorde, dat was een compositie van eh, Jimmy Webb. Dit Postcard from Paris en ja, wat gebruikelijk is, het is eh, cliché, mag je best wel zeggen. Dat is als er een liedje eh, gemaakt wordt en gezongen wordt met Parijs in de titel... dan is er de onvermijdelijke muzette accordeon daar aanwezig. Zo ook in dit liedje van uh, Postcard from Paris van deze Glenn Campbell. Geen accordeon. en, mm. <laughs> en dit nummer... Eh, gaat ook over prijs, Parisian Walkways. En dan heb je te maken met Gary Moore. De pop-icoon van deze nacht. Dadelijk nog eentje. Maar eerst even deze opname 1992. Parisian Walkways, je hoort de live versie van het nummer. remember Paris in 49 Champs-Élysées Saint-Michel and old Beaujolais wine I recall that you were mine in Those Parisian days and outside cold. <laughs> Mooi gedaan. Gary Moore, Parisian Walkways. Een nummer dat hij samen schreef met Philip Lynott... ten tijde van Thin Lizzy, toen hij daar nog deel van uitmaakte. Gary Moore en... Er is ook een versie van eh, Thin Lizzy, die werd eh, gemaakt in 1979, 78, 79... en verscheen op de LP Back on the Streets van Thin Lizzy. Maar toen de band uit elkaar eh, ging, Thin Lizzy, toen maakte Gary Moore daar nog eens een keer zijn uh, eigen versie van. Heeft daarmee in de hitparade gestaan in een uh, studioversie. En de live versie is ook een hit geweest, met name in Frankrijk destijds. In het begin van de jaren 90. Parisian Walkways van Gary Moore dus. Gary Moore, 58 jaar is hij geworden, 2011, 6 februari 2011. Toen werd zijn levenloze lichaam in een hotel in Spanje aangetroffen. Slechts 31 jaar wat deze zangeres... no dream. Minnie Riperton met Come to My Garden, de titeltrack van de LP uit 1970. Een bekend en vooral beroemd is geworden met eh, het mooie Loving You. Met het vogeltje op de achtergrond. Maar in die plaat kun je dus niet wat anders horen van haar. Come to My Garden dus. 31 jaar oud geworden en overleden aan de gevolgen van uh, borstkanker. Popiconen die niet meer onder ons zijn. En welke Artiesten ontvielen ons de afgelopen week. 88 jaar oud is ze geworden en ze heeft met name in de jaren 40 veel liederen gezongen. Jazz-songs vooral. En dat in de samenwerking met eh, muzikanten als eh, Desi Arnaz, Duke Ellington en Benny Goodman. Jane Harvey, daar heb ik het over. Vorige week donderdag, 88 jaar oud geworden. Je hoort haar hier met eh, You Brought a New Kind Love to Me. zangeres Jane Harvey hier met het orkest van Benny Goodman. En je kon haar horen in het liedje You Brought a New Kind of Love to Me. 88 jaar oud is ze geworden, vorige week donderdag overleden. Een dag eerder, toen was daar het heengaan van eh, toetsenist Alan Larnier... Uit New York kwam die. En deze Ellen Lanier, of Lan Lanier moet ik zeggen... die was in den beginnen de oprichter van de band The Blue Oyster Cult. Die hebben ook een hele grote hit gehad met het nummer The Reaper. Maar ze hebben ook een andere eh, hit gehad. Niet zo groot als The Reaper. Luister maar eens naar Godzilla. dat was hem dan Godzilla met daarin het toetsenwerk van uh, Alan Lanier... die in 2006 de nog immer actieve Blue Oyster Cult verliet. Toetsenist was hij, schreef ook eh, composities van onder andere eh, Iggy Pop en Patti Smith. Met de laatste heeft hij zelfs een kortstondige liefdesrelatie gehad. Alan Lanier, hij is eh, niet zo oud geworden. Hij is overleden in de leeftijd van 67 jaar. Afgelopen maandag overleed op 79-jarige leeftijd... de jazzpianist Sida Walton. In het verleden vooral bekend geworden door de samenwerking... met Art Blakey en zijn Jazz Messengers. Maar hij heeft ook nog tal van eh, eigen opnamen gemaakt. Sida Walton... En toen moest hij komen, Sido Walton. En dat ging dus niet. Nou, <laughs> misschien dat we hem eh, dadelijk nog een keer eh, op kunnen pikken, die eh, Sido Walton vreemde dingen gebeuren hier af en toe. spookachtige dingen. goed, nou gaan we eventjes wat anders doen. ik laat nog eens een oude opname voorbij komen van, van Cool en de Gang van alweer een aantal jaren geleden. Ga nog eens een keer luisteren. Ik hoop dat hij komt, want ik heb ook weer wat moeten, te, moeten schuifelen tussendoor. Ja, daar komt hij. Godzijdank. Nou, eens kijken hoe het nou met die Cedar Walton zit. Ik snap er niets van. Nou, alle schuiven staan open. Maar er kwam geen geluid uit. De wonderen van de techniek zijn de wereld nog niet uit. Cool in the Gang, je hoort met Cherries. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment. we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? We Had Your... De stem van Cool en de Gang. De stemmen van Cool en de Gang dus die voorbij kwamen. En dit is dan die Cedar Walton waar ik het over had. Ik heb hem eh, uit de uit het mengpaneel kunnen toveren met behulp van eh, onze technicus Jim. En hier is Cedar Walton, die dus draaf weer het feit dat hij afgelopen maandag op 79-jarige leeftijd is overleden. Je hoort van hem Once I Love tot aan het nieuws met Jan van der Putten.